4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-vennootschapsbelasting naar beneden gaat... om zo beter te kunnen concurreren met andere Europese landen. Een aantal andere landen heeft al een verlaging aangekondigd. Volgens de PvdA heeft Nederland al een uitzonderlijk laag belastingtarief. De kwestie komt vandaag en morgen aan de orde... bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De Amerikaans-Iraanse journalist Jason Rezaian klaagt Iran aan. Rizayan beschuldigt Teheran van gijzeling, marteling en terreurdaden. De journalist zat 544 dagen vast in Iran en kwam begin dit jaar vrij. Hij werd naar verluid verdacht van spionage, al kwam daarover nooit duidelijkheid. In mei dit jaar spande een andere Amerikaan om vergelijkbare redenen een zaak aan tegen Iran. De militair Amir Hekmati zat meer dan vier jaar vast in Iran. Teheran heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanklacht. Er staan opnieuw minder Nederlandse koeien in de wei. Vorig jaar mocht 65% van de melkveekoeien naar buiten, meldt het CBS. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 69 en tien jaar geleden ging 80% van alle koeien naar buiten. Koeien van grote bedrijven worden vaker in de stal gehouden, doordat het voor grotere ondernemingen moeilijker is om te regelen dat alle beesten naar buiten kunnen. In typische veenweidegebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland staan de melkkoeien gemiddeld het vaakst in de in Uden woont een grote uitslaande brand in een pand op een bedrijventerrein. Omroep Brabant schrijft dat het onbekend is of er een bedrijf in het pand is gevestigd of dat het leeg staat. Bij de brand komt veel rook vrij, ook zijn er klachten over stank. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Het weer, brede opklaringen. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het is zo'n 10 graden. Later vandaag flink wat zon, maar eerst nog wat wolkenvelden.